Maar nu eerst het NOS Nieuws van 4 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Mensen die naar Engeland reizen hoeven vanaf vrijdag geen coronatest meer te doen voor vertrek. Dat heeft de Britse regering bekendgemaakt. Volgens premier Johnson worden mensen door de maatregel ontmoedigd om naar Engeland te komen. Reisorganisaties drongen al langer aan om die testverplichting te schrappen. In Leiden is afgelopen avond de fiets gevonden van het omgebrachte meisje Esmee. De elektrische fiets werd aangetroffen in een portiekflat, zegt de politie op Twitter. De 14-jarige Esmee werd op oudejaarsochtend dood aangetroffen in een park in Leiden. Na een uitzending van Opsporing Verzocht kwamen er zo'n 100 tips binnen. Veel gingen over de elektrische fiets. Volgens Armenië komt een militair bondgenootschap onder leiding van Rusland Kazachstan te hulp. President Tokayev vroeg zijn buurlanden om steun om de massaprotesten in het land de kop in te drukken. Tokayev zegt dat in het buitenland getrainde terroristen Kazachstan aanvallen. Volgens de autoriteiten zijn er inmiddels honderden mensen gearresteerd. Tennisser Novak Djokovic mag Australië niet in. Zijn visumverzoek is door de autoriteiten verworpen. De toptennisser dacht dat hij aan een medische vrijstelling... voor mensen die niet tegen corona zijn gevaccineerd genoeg had. Maar de Australische autoriteiten gaan daar niet in mee. Djokovic moet vandaag het land uit... en zou dan niet aan de Australian Open mee kunnen doen. Hij gaat nog wel in beroep de Wit-Russische oppositieleider Svetlana Tiganovskaya krijgt dit jaar de Four Freedoms Award. De prijs wordt jaarlijks toegekend aan mensen die zich inzetten voor de democratische idealen van de Amerikaanse oud-president Roosevelt. Tiganovskaya was bij de Wit-Russische presidentsverkiezingen van 2020 de belangrijkste rivaal van president Lukashenko, die het land sinds 1994 met harde hand regeert. De prijs wordt 21 april in Middelburg uitgereikt. Het weer, de buien zijn weg. Het koelt af tot dicht bij nul. Lokaal kan het glad zijn. Later overdag is er geregeld zon. S'avonds regen. Het wordt dan een graad of zes.